Drie uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. De VVD heeft Anne-Wil Duttler uit de Eerste Kamerfractie gezet. Aanleiding is de uitspraak in een rechtszaak... die Duttler had aangespannen tegen het tijdschrift Quote. In een artikel werd het Eerste Kamerlid in verbrand gebracht... met belangenverstrengeling. De kortgedingrechter bepaalde gisteren dat Quote die beschuldigingen genoeg kan onderbouwen. De VVD nam eerder al afstand van uitspraken van Duttler... En een VVD-onderzoek naar de zaak loopt nog. De man die drie jaar geleden met hoge snelheid een vrouw van 19 doodreed in Loosdrecht... heeft in hoger beroep drie jaar cel gekregen. De rechtbank had hem eerder tot vier jaar veroordeeld. Zijn zoon, die achter hem aanreed, heeft een taakstraf van 100 uur... en een rijontzegging van een jaar gekregen. Er werden snelheden gereden van meer dan 167 km per uur. De Porsche van de vader botste vol op de auto van de vrouw... die uit een oprit kwam. Uber gaat binnenkort met zijn taxi-app naar de beurs. Het bedrijf wil 180 miljoen aandelen verkopen... voor 44 tot 50 dollar per stuk. En daarmee hoopt het bij investeerders zo'n 9 miljard dollar op te halen. Het gaat om maar een klein deel van de aandelen Uber... Het hele bedrijf wordt met deze prijs per aandeel gewaardeerd op ongeveer 90 miljard dollar. En op Cyprus heeft een Griek-Cypriotische legerofficier bekend... dat hij vijf vrouwen en twee meisjes heeft vermoord, melden media in het land. De meisjes van zes en acht zijn de kinderen van twee van de vrouwen. Twee stoffelijke overschotten werden vorige week gevonden in een verlaten mijnschacht. Volgens Cypriotische media heeft de man de vrouwen ontmoet via datingsites. Onderzocht wordt of hij nog meer doden op zijn geweten heeft. Het weer, wolken en soms zon, in het zuidwesten kans op een bui. Vannacht, Koningsnacht, blijft het op de meeste plaatsen droog... bij ongeveer 8 graden. Morgen op Koningsdag blijft het fris, maximaal 13 graden...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 Elke vrijdagmiddag worden ze op een rij gezet in de top 20 op ZFM Zandvoort. Ik, Jesse Sprinkelman, praat je bij over de nieuwe binnenkomers... de platen die zijn verdwenen uit de lijst... en natuurlijk de nummer 1 van dit moment.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 Daarom herdenken we op 4 mei de oorlogsslachtoffers. En vieren we op 5 mei dat we in vrijheid leven. Geef vrijheid door. Ga naar 4 en 5 mei.nl. Cachere Miriam is vandaag door 30% van de klanten genegeerd. Doe eens lief.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 yeah, your eyes take over me, they holding me, feel like they controlling me, more than me. Oh oh, oh, oh, your eyes take over me, they holding me, feel like they controlling me. Ooh, yeah, break it down don't mean no business, Easy. I'm just trying to make you see that where I'm from, yo, shorty, you the bomb. Don't get van Zandvoort, op 106.9 FM. unbelievable. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed.